Lewin met het NOS Journaal. President Trump na de overstromingen in een chemische fabriek is opnieuw brand uitgebroken. Twee containers met organische peroxides staan in brand. Dat veroorzaakt grote vlammen en veel rook. Donderdag explodeerden ook al twee containers. Door de overstromingen is de elektriciteit uitgevallen. En daardoor kunnen de chemische stoffen in de fabriek niet meer gekoeld worden, waardoor ze kunnen ontbranden. De oud-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de Politie heeft onvoorwaardelijk ontslag gekregen wegens zeer ernstig plichtsverzuim. Dat schrijft NRC. Tegen de oud-voorzitter, Frank Gilte, was eerder al aangifte gedaan van onder meer oplichting. Hij zou tonnen aan feesten, etentjes en reizen hebben uitgegeven. Waarschijnlijk beslist het Openbaar Ministerie volgende maand of hij wordt vervolgd. Minister Ploemen onderzoekt twee Nederlandse bedrijven die hebben meegewerkt aan de bouw van een omstreden Russische brug tussen Rusland en de Krim. Handel met de Krim is verboden sinds de annexatie door Rusland in 2014. De Gelderlander schrijft dat een van de bedrijven de regels dacht te omzeilen door alleen op Russisch grondgebied te werken aan de brug. Het andere brief, bedrijf zegt een onderdeel te hebben geleverd, niet wetende dat het naar Rusland en de Krim zou gaan. De Nederlands-Amerikaanse film Brimstone van regisseur Martin Koolhoven is de grote favoriet voor de Gouden Kalveren. De film werd negen keer genomineerd voor de Nederlandse filmprijzen. Ook het drama Tonio van Paula van der Oest is een voorname kanshebber. De prijzen worden eind deze maand uitgereikt tijdens het Nederlands Filmfestival.